Er waren zo'n 21.000 mensen op het plein in Birmingham toen nog eens 6.000 anderen buiten de dranghekken ook op het plein probeerden te komen. De autoriteiten besloten het concert meteen te staken. Er zouden nog optredens komen van de Sugarbabes en Nathalie en Broeklia. Het concert was ter ere van The Christmas Lights Switch On... Het moment waarop in Birmingham de kerstverlichting wordt aangezet. Dat moment is nu uitgesteld tot komende middag. Afghanistan gaat een speciaal hof opzetten voor de berechting van corrupte ministers en oud-ministers. Dat heeft de Afghaanse hoofdaanklager gezegd. De aanklager zegt dat hij een lijst heeft met ministers en hooggeplaatste politici die fraude hebben gepleegd. Hij wilde geen namen noemen. De internationale gemeenschap oefent druk uit op president Karzai om de corruptie in zijn land serieus aan te pakken. Hij zou dat tot nu toe niet hebben gedaan. Ook minister Koenders dreigt Afghanistan. Hij wil minder geld voor wederopbouw geven als Karzai geen anticorruptiemaatregelen neemt. Het Nederlands elftal heeft in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië gelijk gespeeld. In de Oost-Italiaanse kuststad Pescara werd het 0-0. Robin van Persie viel al na 10 minuten uit met een zware blessure. Volgens de eerste diagnose heeft hij zijn enkelbanden gescheurd. Het is nog onduidelijk hoe lang Van Persie niet kan voetballen. Elders in Europa werden de heenwedstrijden van de play-offs voor het WK gespeeld. Frankrijk deed goede zaken door in Dublin Ierland met 1-0 te verslaan. Ook Portugal won met 1-0 thuis van Bosnië. Het Rusland van klopt klopte Slovenië in eigen huis met 2-1... En Griekenland tegen Oekraïne eindigde in 0-0. Woensdag dan vallen de beslissingen als de returns worden gespeeld.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 En als opening gaat hij starten, of is hij gestart met Harry Ben Romdan, featuring Chappelle met New Day, de sub-vocal mix. En ook onderweg nog Stel, Niels Nürnberg en Florian K. met I Want You. En ook nog de Junkies met Ritmo, de Local Remix. Dat nu hier op CFM Zandvoort en Dance for FM. DJ Mauzo in de Global House Vibes. Hier in the Nightwalk. Before now, could you imagine a world of hope? When we didn't feel we were all headed down a slippery slope. in a world of chaos. We can only imagine loss, loss, loss. But now is a new day, and I know you hear what I say. Now it's a new day, and it's time to celebrate. Now there's a new hit. Now is a new day. DJ Malzo. remix. Daarvoor Stel, Niels Noenberg en Florian K. met I Want You. En als opening Hedy en Romdan en Chapelle met New Day. En de volgende plaats is van uh, Edu Imbarnon en Puyu met Burn Myself. En ook onderweg nog Dolce Combers en Logical Groove met Body and Soul. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Fan. DJ Mauso in de mix zijn Global House Vibes. Tot de nu zijn we bij je. tot aan 1 uur op je radio. Voor de muziek van uh, ehm, Dolce Combreros en de Logical Groove met Body and Soul, de Pablo G, de Soulful Main Remix. En de volgende plaat is eh, van Neuroxid en Doomwork met Jazzy Stuff. Een plaatje die uh, terug te vinden is in de Beatboard Top 10. Dat nu hier op de radio DJ Mouse. Tot een 1 uur met het beste van Dance in the Mix. Hoe later het wordt, hoe dichter we bij het einde van het programma komen... hoe lekker en hoe sneller het tempo erin zit. Dat horen we allemaal. We horen muziek van Neuroxeeds en Doomwork... met Jazzy Staff, een plaat die je eh, terug kan vinden in de Billboard Top 10. In ieder geval vorige week. Eh, twee weken geleden zelfs. Eh, daarachteraan Funk Agenda en Mark Knight met uh, Flauta Magica. En de volgende plaat is van Ralphie Rosario, Cute Sean met Everybody Shake It, de Lego Mix. Dat nu hier op de radio. DJ Mauzo, nog tot een 1 uur met het beste van dance in de mix in zijn Global House Vibes. Everybody, everybody shake it. Everybody, everybody shake it. Everybody, everybody shake it. Everybody, everybody shake it. Everybody, everybody shake it. Come on now. Everybody, everybody shake it. Get up and everybody, everybody shake it. Come on now. Everybody, everybody shake it.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 De Kahili remix. Hij doet het goed, Cascades. Over de hele wereld eh, komt hij in eh, sommige lijsten zelfs op nummer 1. In de hitlijst, de Nederlandse hitlijst staat hij op 1. Uh, eh, ik zou zeggen, ik wens je nog een heel fijn weekend. Ik bedank DJ Mouse voor zijn afgelopen uurtje live hier op Dance for the FM. En natuurlijk op ZFM Zandvoort. Hij is er elke donderdagavond van 6 tot 7 op Dance for the Vam. Je moet even kijken op eh, danceford.fm, de website. Uh, ook nog onderweg zometeen Tube eh, and burger, featuring Joliet Sicora. Met een eh, plaatje wat gemaakt is voor de kinderen van Afrika. En ook nog, als we tijd over hebben, Federal Ground met Output. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En graag tot over twee weken. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.